Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur ontboden... vanwege nieuwe executies van demonstranten in zijn land. Hij roept op Twitter andere Europese landen op om hetzelfde te doen. Ook wordt er volgens Hoekstra gewerkt aan een nieuw sanctiepakket door Brussel vanochtend werd bekend dat Iran weer twee demonstranten heeft geëxecuteerd. Volgens het streng islamitische regime waren zij verantwoordelijk voor het doden van een veiligheidsfunctionaris. Vorige maand moest de Iraanse ambassadeur ook al tekst en uitleg komen geven over eerdere terechtstellingen van demonstranten. In Rotterdam zijn een man en een vrouw thuis aangevallen door hun eigen hond. Het stel moest zich opsluiten in een van de kamers boven. Daar belden ze 112. De man raakte zwaargewond aan zijn hand bij de aanval van de hond. Deze is door de politie doodgeschoten nadat het gebruik van een taser geen effect had. Het Amerikaanse bankconcern Wells Fargo heeft een topman van de Indiaanse afdeling ontslagen. Hij zou in een vliegtuig dronken zijn geweest en over een medereiziger hebben geplast. De zaak zou inmiddels geschikt zijn voor omgerekend 170 euro, zegt zijn advocaat. De topman is inmiddels opgepakt nadat hij een tijd onvindbaar was. In de eredivisie hebben RKC en Heerenveen gelijk gespeeld. In Waalwijk bleef het 0-0. Bij Heerenveen stond WK-ganger Noppert op doel. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een minuut stilte... voor de overleden Braziliaanse topvoetballer Pelé. vanavond zijn er nog drie wedstrijden in de eredivisie. AZ speelt nu tegen Vitesse. Later zijn ook nog Fortuna Sittard Go Ahead Eagles en PSV Sparta. Het weer nog. De regen die trekt weg naar het oosten. Maar vanavond komen er weer nieuwe buien aan. Het koelt af naar een graad of 7 vannacht. Morgen eerst zon en wolken. Het wordt opnieuw zeer zacht, rond de 11 graden. In de avond gaat het weer langdurig regenen. En de komende dagen blijven uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar.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 La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta son sonaría. Sona. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata hasta son sonaría. ¿Quién you're bad and it shows.